Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Komt er een avondklok? Morgenmiddag om 1 uur, dan weten we er meer over. Dan geven premier Rutte en minister De Jonge opnieuw een persconferentie. Scholen, horeca en niet-essentiële winkels zijn al dicht... maar het kabinet is bang voor een derde coronagolf... door de extra besmettelijke Britse variant. Waarschijnlijk komen er daarom nog strengere coronamaatregelen... zegt verslaggever Xander van der Wulp. En de belangrijkste, degene die het meest in het oog springt... is toch wel de avondklok. Verder zullen ze eh, het aantal reizen vanuit eh, andere landen naar Nederland willen gaan beperken. En misschien wordt er ook wat gedaan aan het thuisbezoek dat mensen mogen ontvangen. Het is nog niet helemaal zeker of er een avondklok komt. Er moet een kamermeerderheid voor zijn en het plan wordt nog besproken met een groep burgemeesters. Ondertussen daalt het aantal vastgestelde coronabesmettingen. Afgelopen week waren het er bijna 39.000. Dat is bijna een kwart minder dan de week ervoor. Toch maakt het RIVM zich zorgen en dat heeft te maken met die Britse variant. En dat is nu nog een heel klein deel van alle besmettingen, ongeveer 10%. Maar naar verwachting zal dat over een maand al ongeveer de helft van alle besmettingen zijn. En dat betekent dat er steeds sneller meer mensen besmet worden en ziek zullen worden. In de Tweede Kamer wordt nu nog steeds druk gepraat over de kinderopvangtoeslag. Het kabinet trad daar vrijdag om af. Premier Rutte heeft nogmaals herhaald dat er grote fouten zijn gemaakt. Veel partijen in de Tweede Kamer vinden dat niet genoeg. Ze zeggen dat ze het raar vinden dat het kabinet is opgestapt... maar premier Rutte wel gewoon lijsttrekker blijft van de VVD. Normaal gesproken zijn hotelmedewerkers van Van der Valk druk bezig met bedden opmaken... gasten ontvangen en uitsmijters bakken. Maar door de lockdown is er maar weinig te doen. En dus gaan tien medewerkers uit Zwijndrecht de komende weken iets heel anders doen. Surveilleren bij een eindexamenklas. En deze school is blij met de extra hulp. Mensen van eh, Van der Valk dachten, ja, en die mensen hebben eigenlijk minder te doen... En wij hebben het op dit moment extra druk. Dus we dachten, ja, dat is een mooie eh, win-win situatie. En als het goed bevalt, betekent dat dat er misschien meer van de valkpersoneel naartoe kan. Het weer, ook vanavond en vannacht valt er af en toe regen. En morgen is het opnieuw grijs en regenachtig. Het wordt dan een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat file tussen Landsmeer en de Zeeburgertunnel. 3 kilometer met daar 10 minuten extra reistijd.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 Touch me like you never touched me. I'm so used to the pain that I, can't see the sunshine no more. I'm so used to the pain that the feels like a cure. gave me the keys to your soul and let me you like I never loved.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 Het is volgens het RIVM een gematigd positief beeld dat overschaduwd wordt door de risico's van de Britse variant van het coronavirus. Het kabinet bereidt een avondklok voor en die zou tot 9 februari gaan gelden. Morgenmiddag om 1 uur is er een persconferentie en dan wordt ook bekend wanneer de avondklok ingaat. Rafael Nadal is voor het eerst sinds 2009 weer van de partij op het ABN AMRO-toernooi. Dit jaar begin maart. Nadal stond twee keer eerder in Rotterdam op de baan in 2008 en 2009. Het weer vanavond en vannacht af en toe wat lichte regen. Ook morgen bewolkt, af en toe regen en een stevige wind. En het wordt dan een graad of 10. hearts collide Shadows dance in the distance Something just ain't right I'm cold inside Help me find what I'm missing We're all scared to fly Still we try Learn to be brave See the other side Won't you lead me there Have no fear Close your eyes Find paradise between you has gone, the morning's won. We're gonna feel something different. It will set you free if you just tell me every secret I listen. We're all scared to fly, still we try. Learn to be brave, see the other side. Won't you lead me there?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 Mi cuenta de vista, pero I am. Who the hell? Who the hell? Now you know who the fuck I am. Hold up, every girl likes confidence. But did you think about the consequence? Slow up, you don't know me like listening.